uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De politie in Rotterdam heeft een foto online gezet van een man die ervan verdacht wordt dat hij de afgelopen weken zes vrouwen heeft aangerand. Dat gebeurde in het centrum en het noorden van Rotterdam, vooral tijdens uitgaansnachten. Drie van de zes slachtoffers hebben aangifte gedaan. de politie hoopt dat ook de andere slachtoffers zich melden, net als de mensen die de man denken te herkennen. Een Duitse politicus heeft scheerschuim in zijn gezicht gegooid gekregen. Tijdens een toespraak duwde een vrouw een soort van taart met schuim in het gezicht van de voorzitter van de partij FDP. Op de andere zijde des vloers... Ja, de vrouw wordt snel tegen de grond gewerkt door beveiligers. De partijvoorzitter reageert laconiek en te zien is hoe hij wat van het schuim proeft. De politicus zegt tegen een Duitse krant dat hij de volgende keer liever iets lekkers van de bakker in zijn gezicht geduwd krijgt. Een onhandige fout op Schiermonnikoog dan. Nieuwe bussen die op dat Waddeneiland moeten gaan rijden... kunnen de stalling niet in. De deur daarvan is te laag. In de provincie wist van tevoren niet precies hoe hoog die bussen zouden gaan worden. Nou, te hoog dus. De deur van de stalling moet nu worden verhoogd of de straat verlaagd. En een Amerikaans YouTuber met miljoenen volgers is in Leeuwarden neergestreken. Omdat hij graag nieuwe talen leert. Hij probeert nu in twee weken Fries te leren, want het lijkt veel op Oud-Engels. En hier hoor je hem suikerbrood bestellen in een winkeltje. Ik um, ehm, uh, eh, Fries oefeningen Fries oefeningen. Fries oefeningen. Uh, eh, mijn vriend zei, uh, je Ja, suikerballen. Suikerballen? ja. voor KPN? Suikerballen. Suikerballen. Ja, ja. ik ben een echte Fries. Echte Fries. Ja. ja, behalve Fries, een beetje Fries dan, bespreekt hij ook al Mandarijn in een Inuit taal. Het weer er nog. Vanavond trekken er winterse buien over. En vanwege kans op gladheid geldt er code geel in een groot deel van het land. Tot morgenochtend. Morgen wordt een wisselvallig dagje bij een graad of drie. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het hoogtepunt van de avondspits ligt alweer achter ons... en de meeste dagelijkse files geven hier nog zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De langere files op dit moment staan onder andere op de ring bij Amsterdam, de A10. Rijd je op de ring Noord richting Zaandam, dan heb je tussen Volendam en Amsterdam Hemhavens 10 minuten vertraging. Ook file op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amstelveen is de vertraging momenteel 15 minuten. Rijd je op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... dan heb je tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer ongeveer een kwartier vertraging. Dit komt door een kapotte auto. Er zijn hier drie rijstroken dicht. Verder ook file op de A27, Gorkum richting Almere. Bij Hilversum staat een kapotte auto en de rechterrijstrook is hier dicht. Vanaf de beeld daarom ruim 10 minuten oponthoud. Rijd je op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn...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 Hey! hold on to me. hold me, baby. Hold on to me, hold on to me. hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on Hold on, hold on, baby. Hold on, Don't let go of my body. Well, hold me, baby. Holding on. Hold on to my body, baby, baby, baby. miracle I would never deny. Well, the light of deep red, let me see what I don't get. The light of deep red, let me see what I don't. pass me through the heat. Come on, come on, and pass through the heat. Catch a thief, a honey thief. I'm a thief, oh, honey thief, don't Light of let me see what I don't get. The light of let me see what I don't get.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 De verdachte van de steekpartij is een patiënt van de psychiatrische kliniek in het dorp. Het afgelopen jaar hebben natuurrampen wereldwijd 320 miljard dollar schade veroorzaakt. Tropische stormen kosten de industrie vorig jaar het meest. De overstromingen in de Spaanse regio Valencia veroorzaakten in Europa de grootste schade. De advocaten van Ridouan Taghi willen in het hoger beroep een nieuwe rechter... als ze niet meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op de rechtszaak. Ze hebben het gerechtshof gevraagd en de wrakingskamer kijkt morgenochtend of dat verzoek wordt goedgekeurd.